4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat het kabinet met opstelten en teven... twee gedreven vaklieden heeft verloren. omdat dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven stapten afgelopen avond op. Ze hebben hun ontslag aangeboden aan de koning. Opstelten zei op een persconferentie dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H. die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. De deal was, volgens, eh, was door Teven gesloten, destijds nog officier van justitie. Opsteld heeft gezegd dat het bedrag veel lager was en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Er zou komende dag een debat zijn, maar het is nog niet duidelijk of dat doorgaat. Onder meer D66 wil een debat met Rutte. Voorlopig worden geen opvolgers voor Opstelten en Teven benoemd. Dat gebeurt pas na de provinciale verkiezingen. Minister Blok voor Wonen neemt hun taken tot die tijd waar. In Hoge Zand in Groningen is een vrouw zwaar mishandeld. Ze ligt in het ziekenhuis met hoofdletsel. De vrouw werd volgens de politie bij een café belaagd door vier mensen. Het is niet duidelijk waarom ze werd aangevallen. De politie in Hoge Zand is op zoek naar de daders. De Verenigde Staten sturen volgende week 3000 militairen naar Oost-Europa voor oefeningen met troepen uit Estland, Letland en Litouwen. Deze NAVO-bondgenoten maken zich zorgen over Russische aanvalsplannen. De Amerikanen en andere NAVO-landen willen laten zien dat ze hun steunen. De Amerikanen nemen 750 tanks, helikopters en andere voertuigen mee. Een groot deel van dit materieel zal in Oost-Europa blijven. De militairen worden na drie maanden vervangen door nieuwe collega's.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 Me, I'm trying to sleep, but I'm ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM When he caught you with thought, he thought he took it all took your pride and your joy, your freedom taken away Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. taken away. Men are cut in half, children watching all this. Your body shine is diamond, your heart is strong is gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. just about. Oh, oh. You've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do.